Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Coronavaccins mogen niet meer worden vervoerd door kroketbedrijven en cateraars. Er worden alleen nog bedrijven en couriers ingezet die zijn gespecialiseerd in het transport van geneesmiddelen. Dat zegt Nieuwsuur. Het was niet zo. Het AD ontdekte dat onder meer een keteraar het Nieuwe Gein rondreed met Pfizer-flesjes achterin. En dat moeten we niet willen, zegt de inspectie. De oplossing is dat het gebeurt door partijen die weten wat ze doen. Het moet zorgvuldig, het moet deskundig. Het is echt, echt een gevoelig werkje. Je moet het echt zorgvuldig doen. Het doet er echt toe dat het vaccin in zijn goede samenstelling ook arriveert. En als het geschud wordt, eh, verandert er echt iets in die samenstelling, in de werkzaamheid ervan essentieel dat het op een goede manier gebeurt. En dat had vanaf dag 1 natuurlijk al gemoeten. Ja, want nu is het meerdere keren misgegaan. Bij zo'n 5 tot 10 transporten kon de lading vaccins deels of helemaal worden weggegooid. De horeca komt met een eigen routekaart waarin staat hoe cafés, restaurants en clubs weer open kunnen. Het plan gaat een stuk verder dan de routekaart van het kabinet. Zo willen ze dat restaurants langer open mogen als het weer kan en dat je na 8 uur s avonds nog gewoon een wijntje kan bestellen. Ook al mag dat in de supermarkt nog niet. En er blijft nog steeds de grote vraag waar het coronavirus vandaan komt. Dat zeggen onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie die in Wuhan, waar het virus voor het eerst opdook, de boel onderzoeken. Het ligt voor de hand dat vleermuizen de boosdoener zijn, maar het kan ook om nertsen of katten gaan. Daar is meer onderzoek voor nodig. Honderden Groningers, honderden Groningers hebben door de aardbevingen nog steeds last van gezondheidsklachten zoals hartproblemen en depressies. Ook zitten ze na al die jaren nog altijd in kapotte huizen. De vader van Vincent van 21 is zelfs overleden aan al de stress. Ik heb eigenlijk geen ander beeld meer van mijn vader dan dat hij eigenlijk altijd eh, met aardbevingen bezig was en met schades. En dat heeft natuurlijk eh, in 2012 is het begonnen. En vanaf dat moment eh, staat ons hele leven eigenlijk al in het teken van eh, schades, aardbevingen, inspecties. Op een gegeven moment werd het hem allemaal te veel en kreeg hij een hartstilstand. Sommige Groningers zijn er zo klaar mee dat ze zijn verhuisd of schade aan hun huis niet eens meer melden. Ze denken dat het toch geen zin heeft. En het weer nog. Vanavond en vannacht gaat het stevig vriezen. Het kan min 14 worden. Morgen overdag vriest het ook, maar er is ook regelmatig zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 dad's car. Think we went to a football game to watch the Knights and Sharkies play. We turned on the stereo and played me a country song. For a man so few words, he found a way to be heard. Isn't it funny how the music moves in you says what you're thinking? puts words into a tune. Play me your favorite song. We can sing along. The one that you turn to when you're feeling blue. We got all night long. We can go for one. Ooh, you can really get to know someone if they play their favorite song. you think 却。 Australische Catherine Britt, die bekend staat om de ontdekking van haar muziek door Elton John, heeft haar eerste album uitgebracht via haar eigen onafhankelijke platenlabel Beverly Hillbilly Records. Dankzij een geslaagde crowdfundactie kon zij aan de slag. Het resultaat mag er zijn. Favorite Song was de opener. Met medewerking van Lee Kernigan zingt ze Country Fan. En ook mede dankzij Gonna Be Mama kan ik Catherine's nieuwe album van harte aanbevelen. Would you believe <laughs> This is the one. Thank you. voor het album en de act van de maand. Muziek van eigen bodem en de original van de week. Ward Davis heeft met Black Cats and Crows een prachtig album afgeleverd. Fijne outlaw country met vooral fantastische ballads. Mocht je Ward Davis nog niet kennen, maar Cody Jinks en Whitey Morgan wel... dan is de koop van dit album een must. Where I Learned to Live behoort tot de hoogtepunten. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. first steps in that house on Bowser Road. I fell flat on my face, but got back up, so I'm told. And there's a thousand houses like it, filled with stumbling little kids. This ain't just a town, it's where I learned to live. busy streets and daddy's truck on Friday nights. And in that feed store parking lot is where I got in my first fight. And it's where we said I'm sorry. To this day he's still my friend. This ain't just a town. It's where I learned to live. cure vertolkt door Chantel Line. deze week. Uitgebracht in mei 1976, 14 maanden na hun scheiding, werd Golden Ring het tweede George Jones-Tammy Wynette duet dat de nummer 1 positie bereikte. Nummer 1 Country Hit. In a pawn shop in Chicago on a sunny summer day, a couple gazes at the way. everything rings their own display. She smiles and nods her head as he says, Honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. Golden rain, golden rain, with one tiny little stone waiting there, waiting there for someone to take it home by itself. By itself, it's just a cold. cheeks and happy thoughts run through her head as he whispers low with this ring I'll be wed. She says one thing's for certain, I don't love you anymore, and throws down the ring as she walks out the door. Golden ring, with one tiny little stone cast aside, like the love that's dead and gone By itself. It's just a shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings, their own display. Golden ring. Na de release van het Smoking, Drinking and Gambling album in 2018 had ik verschillende mensen die contact met me opnamen en mij om meer van die pijnlijke country songs vroeger zegt Craig Geddes. Dus ik ging terug naar de songs die ik had geschreven, maar nooit had opgenomen, en kwam dit nummer tegen. Ik schreef het na een gesprek met een goede vriend over de situatie die ze doormaakte. You're not in the picture anymore. Real Country It's over heard it so many times before But this time's different Your bags are packed And your hands van de maand. Michael Martin Murphy is de act van de maand. Hij vertolkt Don't Count the Rainy Days. softer than the summer skies Young lovers, we were so unwise But time is a teacher And this time I've hurt you so Left you crying, but don't you let go There's so much the years have left to show Don't count the rainy days. They blow hard and then they're gone. Don't throw our love away, away, away. In the dark before the dawn, you've got to hold on to all the dreams we've made. Remember those beautiful count the rainy days. You know I'm a dreamer. I get lost inside a world of my own. And sometimes I'm made of stone. But I never meant to leave you alone. So I wanna tell you I know at times I didn't try. When you needed me, I'd run and hide. Oh, but now I'm standing by your side. Don't count the rainy days. They blow Daddy and the Old Oak Tree is een song van Gary Brewer en de K Y Ramblers. eigen sound en inspiratiebronnen zoals Patty Griffin, Emmylou Harris en Bob Dylan schrijft Hilde Vos prachtige songs. Alleen met een gitaar en een stem weet ze al te boeien. Neon Sign is zo'n song. I can't recall just when or how I felt this way But I know now it has something to do with loving you I lost myself, I lost control of everything I used to know Sign en ook de Dolly Parton cover Do I Ever Cross Your Mind en Fool of Love vinden we terug op haar nieuwe album, waarvan ik als laatste de titelsong draaide. Sometimes I go walking through fields where we walked long ago in the sweet used to be. And the flowers still grow But they don't smell as sweet as they did when you picked them for me And when I think of you and the love we once knew How I wish I could go back in time Do you ever think back on old memories like that?

Dit was het blokje Country uit eigen land. Zojuist hoorde je dat er ook dik bij songs gemaakt worden... en wat mij betreft verdienen die ook alle aandacht. Met Mike Jones en Shane's That Blind zoeken we het weer verder van huis. There's a hole in my heart, a canyon of pain, like a dry riverbed. My life has been drained, like wearing a suit. size is too small. Each time I rise up, it's just so I can fall. There seems to be no way out of this maze. I've wandered in solitude all of my days like a ghost. Dit is het favoriete album van de maand. Black Cats and Crows is een album geworden die lange tijd in de maak was. Dat heeft Davis zelf ook aangegeven. Het resultaat is Outlaw Country in optima forma anno 2020. Dit is Threads. Ik heb ooit gezegd dat veel ABBA-songs gemakkelijk omgezet kunnen worden naar country. En de Zweedse zangeres Sandra Ifhal heeft de stoute schoenen aangetrokken met Ring Ring. verlang ik regelmatig naar de good old days. Jeremy Parsons helpt me met de titel op weg naar het tweede uur. 1965 said it was good to be alive. He was in a cotton field working till the sun no longer shined. He is so damn weathered with a smile. Oh, he said glowing like a child. Memories came flying back like the stars that filled his eyes. Whoa. time Back before he lost his attitude.